Kern is dat Hamas en de Palestijnse autoriteit samen de Gazastrook gaan besturen... en dat Israël zich volledig uit het gebied terugtrekt... naar de vrijlating van de gijzelaars en gevangenen. Oekraïne viert dit jaar voor het eerst officieel kerstmis op 25 december. Eerder was het altijd op 7 januari, in lijn met de Juliaanse kalender die ook in Rusland wordt gebruikt. Maar uit afkeer tegen Rusland is kerst naar voren gehaald. Bij een pand in Hoek van Holland was afgelopen nacht een explosie. Volgens de politie klonk er even na vier uur een harde knal. Er raakte niemand gewond, wel vlogen de ruiten eruit. Dit jaar waren al ruim 200 explosies in Rotterdam en omgeving. Het weer, regen vanuit het zuiden, het wordt 10 tot 12 graden.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 Fijne, kerstdagen. The treetops are leaning, they're covered in snow. kerst is. Hoor je op ZFM. allemaal fijne dagen en een voorzitter.